5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse premier May hoopt dat ze snel met oppositiepartij Labour... een akkoord bereikt over de brexit. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans wordt dat de brexit helemaal niet doorgaat... schrijft May in een verklaring. Afgelopen week sprak ze drie dagen met Labour, maar nog zonder resultaat. Volgens Labour-leider Corbyn was er maar weinig beweging aan de kant van de regering. May had een deal met de EU gesloten, maar die sneuvelde tot drie keer toe in het lagerhuis. Een deel van haar eigen partij wil een hardere brexit, terwijl Labour een soort douane-unie met de EU wil behouden. De Britten hebben van de EU tot aanstaande vrijdag de tijd gekregen om met een nieuw voorstel te komen. Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie zegt dat minister Dekker in het Kamerdebat over de zaak Anne Faber is gespaard omdat de familie van Anne Faber in de zaal zat. In Met het oog op morgen zei Hiddema dat de meeste partijen zich inhielden... omdat de familie van Anne Faber de wens had uitgesproken... dat het debat waardig zou verlopen. Hij had liever gezien dat de nabestaanden gewoon op de publieke tribune hadden gezeten... en niet in de zaal, omdat hun aanwezigheid volgens hem... een scherp debat onmogelijk maakte. Hiddema kwam woensdag in de Kamer onder vuur te liggen... omdat hij veel gruwelijke details beschreef van eerdere misdrijven... van de moordenaar van Anne Faber. Gewapende mannen hebben geprobeerd het huis van de Mexicaanse oud-president Fox te bestormen. Fox meldt dat zelf op Twitter, maar hij zegt er niet bij hoe het is afgelopen. Hij is er kwaad over dat de huidige president, López Obrador, de beveiliging voor zijn voorgangers heeft afgeschaft. In reactie op de aanval heeft López Obrador opdracht gegeven om Fox toch te beschermen, maar minder uitgebreid dan vroeger gebeurde. Hij won de verkiezingen vorig jaar onder meer met zijn belofte... dat hij zou snijden in de privileges van politici en bestuurders.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 say it all sounds crazy. They can say, they can say I've lost my mind. I don't care, I don't care if they call me crazy. gonna make Easy! Ik ben een sucker het ritme van Zandvoort ook op internet.